Het vliegtuig was op weg van Santiago de Cuba naar Havana en stortte neer bij Guizimal. Volgens ooggetuigen was er een grote vuurbal in de lucht te zien. De Cubaanse luchtvaartautoriteiten hopen dat uit de gegevens van de zwarte doos blijkt waardoor het toestel neerstortte. In Peru komt de Amerikaanse Lori Berenson voorwaardelijk vrij. Ze werd in 1995 opgepakt wegens samenwerking met een linkse guerrilla-beweging in Peru. Ze kreeg levenslang, wat later werd omgezet in 20 jaar cel. In mei werd Berenson ook al vrijgelaten, maar in augustus moest ze weer terug naar de gevangenis door een fout van de politie. Die had niet gecontroleerd of ze wel verbleven op het adres dat ze had opgegeven. Een Peruaanse rechtbank heeft nu besloten dat ze haar cel alsnog mag verlaten. De 40-jarige Berenson gaf in augustus toe dat ze samenwerkte met de guerrilla's, maar heeft altijd ontkend dat ze betrokken was bij terroristische activiteiten. De autoriteiten in Dubai betwijfelen of Al-Qaeda achter het vliegtuigongeluk van 3 september zit. Een vrachtvliegtuig van UPS stortte toen neer bij de luchthaven van Dubai. De twee piloten kwamen om. De jemenitische tak van Al-Qaeda zegt dat het een aanslag was. Maar volgens de autoriteiten in Dubai is er geen explosie geweest. Voor zover bekend stortte het Amerikaanse toestel neer na een brand aan boord. Al-Qaeda zegt ook achter de bompakketten te zitten die vorige week in Dubai en Engeland werden onderschept. De terreurgroep waarschuwt voor meer aanslagen met geavanceerde explosieven die onzichtbaar zijn voor detectieapparaten. De bompakketten van vorige week werden ontdekt na een tip uit Saoedi-Arabië. Het weer, vannacht veel regen, minimaal rond 10 graden. In de ochtend trekt de regen weg en klaart het vanuit het noorden op.